Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De hoogste bestuurder van Hongkong, Leung Chung-ying, eist dat de demonstranten uiterlijk over een uur hun blokkades in het centrum van de stad hebben opgeheven. Hij wil dat ambtenaren in de stad maandag weer gewoon aan het werk kunnen gaan. In een televisietoespraak zei hij dat hij bereid is alle noodzakelijke middelen in te zetten om de rust te herstellen. Veel betogers en studenten in Hongkong zijn bang dat hij daarmee hard ingrijpen van politie en leger bedoelt. Duitsland heeft meer dan 100 vrachtauto's met hulpgoederen naar Oost-Oekraïne gestuurd. De trucks met onder meer mobiele keukens, generatoren, dekens en warme kleren komt naar verwachting op 13 oktober aan. Volgens Weekblad Der Spiegel is er achter de schermen oneenigheid over het konvooi. Minister Muller van Ontwikkelingssamenwerking zou er te veel goede sier mee willen maken. Het Rode Kruis en de Duitse Organisatie voor Rampenbestrijding zouden daarom hebben afgezien van een bijdrage. Een actiegroep eist de verantwoordelijkheid op voor de bekladding met leuzen vannacht op huizen in Rijswijk en Den Haag. Daar zouden hoge ambtenaren wonen die bij de uitvoering van het vreemdelingenbeleid zijn betrokken. De actiegroep verzet zich tegen het uitzetten van vreemdelingen. Volgens Omroep West hebben de actievoerders in Rijswijk het verkeerde huis beklad en besmeurd. Dat huis wordt bewoond door een bejaarde vrouw die niets met het vreemdelingenbeleid te maken heeft. De woning in Den Haag werd ook een stinkbom naar binnen gegooid. Het gaat steeds beter met de opvang van Koerdische vluchtelingen in Noord-Irak. Dat zei minister Ploemen van ontwikkelingssamenwerking tijdens een bezoek aan een Koerdisch vluchtelingenkamp. Ploemen wil zien hoe de 17 miljoen euro wordt besteed die Nederland voor humanitaire hulp beschikbaar heeft gesteld.